Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Sunak kan vandaag zijn spullen inpakken in zijn ambtswoning in Londen, Downing Street 10. Gisteren waren er verkiezingen en zijn conservatieve partij heeft die keihard verloren. Grote winnaar is het linksere Labour. Al is het voor veel Britten lood om oud ijzer, merkte verslaggever Vincent van Rijn. Hij volgde de uitslag in de Stag and Pheasant. Dat is een pub in een stadje in het midden van Engeland. Veel Engelsen flink aan het bier, de muziek staat vrij hard. En ik moet dan ook eerlijk zeggen dat toen die exit poll kwam... Ja, er rustig werd doorgedronken en niet heel de pub op zijn kop stond vanwege de exit polls. Maar ik zag wel wat mensen op hun telefoon kijken. En de mensen die ik daarover sprak, die zijn eigenlijk wel tevreden met de uitslag. Ze vinden het tijd voor verandering en die gaat er dus komen. Ja, snel ook. De nieuwe premier wordt Kier Starmer. Hij wordt vandaag al beëdigd door koning Charles. Carola Schouten is voorgedragen om de nieuwe burgemeester van Rotterdam te worden. Daarmee is het nog niet 100% officieel. De koning en de minister van Binnenlandse Zaken mogen er ook nog wat van vinden... maar meestal is dat geen probleem. Waarschijnlijk wordt de benoeming 10 oktober officieel gemaakt. In grote delen van Amerika wordt het extreem warm. In zo'n beetje de hele zuidelijke helft van het land is het 35 graden of warmer. Er is een hittewaarschuwing uitgegaan, maar het ergste moet nog komen. Weer mensen verwachten na het weekend temperaturen van 47 of 48 graden. En dan even terug naar gisteravond. Premier Schoof zal waarschijnlijk een flinke borrel nodig hebben gehad... na zijn eerste dag debatteren in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft al best wat kabinetten zien komen en gaan. Maar zo'n begin heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Vier coalitiepartijen die elkaar constant in de haren vlogen... en ook tijdens het debat nieuwe relletjes veroorzaakten. En een onervaren premier eh, die dan misschien wel de dossierkennis heeft... maar niet de politieke ervaring om dit soort dingen in goede banen te leiden als dit soort dingen al in goede banen te leiden zijn, moet ik, eh, moet ik eerlijk zeggen. Misschien valt het hem ook, eh, ook niet helemaal aan te rekenen. Aan het einde van het debat leek iedereen wel een beetje terug te krabbelen. Meerdere partijleiders gaven aan dat dit niet de manier was om door te gaan... en zeiden dat het de volgende keer echt minder fel moet. Het weer nog. Vanochtend op sommige plekken nog wat zon. Later trekt het helemaal dicht en vanmiddag valt er van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt vandaag max 17 tot 20 graden.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 En dat is een absolute meerderheid. En voor het eerst komt de anti-immigratiepartij Reform UK in het Lagerhuis. Na decennia praten en jaren bouwen is de Corbulo-tunnel bij Leiden sinds vanochtend open voor verkeer. De 2,5 kilometer lange tunnel moet de verkeersdrukte in Leiden verminderen. Het hele project kost ongeveer een miljard euro. Carola Schouten van de ChristenUnie wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Ze volgt Ahmed Abu Talib op die na 15 jaar stopt. Komend najaar wordt ze geïnstalleerd. Het weer, wolkenvelden en mogelijk een bui.